Die zou eigenlijk morgen ingaan, maar dat wordt nu 1 januari. In Amsterdam en Utrecht is het al en daar is niet iedereen enthousiast. Ik vind het wel irritant om een helm te dragen, want eh, de zomer komt eraan en dan wil je er toch goed uitzien. Ik ben ook kapster in opleiding, dus eh, ja, tuurlijk, je dat je haar goed blijft zitten, maar ja, het is toch voor je veiligheid. Morgen veranderen er wel allerlei andere dingen. Bijvoorbeeld rookmelders zijn verplicht op elke verdieping van je huis. E-sigaretten met een smaakje zijn verboden en influencers moeten zich aan strengere reclameregels houden. Mensen in Dubai of Abu Dhabi op, op Amazon zoeken naar LHBTI-gethematiseerde spullen. En krijgen minder resultaten te zien. Het moet van de overheid van de Verenigde Arabische Emiraten. Het is daar illegaal om een relatie te hebben met iemand van hetzelfde geslacht. Amazon baalt, maar als je nu zoekt op transgendervlag of LHBTI-iPhone-hoesje... krijg je niks meer te zien. Er moeten meer sociale huurwoningen komen... en corporaties moeten de huren verlagen voor mensen met een minimuminkomen. Daarvoor hebben ze afspraken gemaakt met gemeenten, het Rijk. Het is ook de bedoeling dat veel huurhuizen worden verduurzaamd. Dat komt allemaal omdat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Daardoor is er meer geld over. En de turnzussen eh, Sanne en Lieke Wevers zijn met twee andere topturnsters een profteam begonnen. Ze trainden eigenlijk altijd bij de Nederlandse Turnbond, maar daar was gedoe en ruzie. Dat heeft ook te maken met hun coach, vader Wevers, die op non-actief is gezet vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Toch willen de meiden en ook Europees kampioen Naomi Visser wel met hem trainen. Hoewel ze ook haar andere trainingsmaatjes achterlaat. Nou, een beetje dubbel natuurlijk, want je verlaat wel een vertrouwde omgeving. Je hebt daar inmiddels vijf jaar gezeten en eh, de eerste vier jaar met Vincent getraind. De laatste periode ehm, was hij er niet meer, maar ben ik goed opgevangen door Herenveen. En is nu gewoon weer een nieuwe kans gekregen om met Vincent te trainen. En daar ben ik heel blij mee en wil ik voor gaan. De Turnbond heeft nog niet officieel gereageerd op het nieuwe profteam met de allerbeste turnsters van het land. En dan nog het weer. trekt al een beetje dicht. Vanavond gaat het op de meeste plekken regenen. In het noorden en noordoosten wat onweersbuien. Morgen rustig weer, een zonnetje, een buitje en een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB zijn een paar korte files ontstaan in onze regio. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht Centrum 10 kilometer met een kwartiertje oponthoud. Die vertraging heb je ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arensveen door 9 kilometer file. En op de N247 Amsterdam-Hoorn bij Broek in Waterland weer 3 kilometer file.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 ZFM. 9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een man uit Hogeveen wordt verdacht van poging tot doodslag... omdat hij gisteravond met een trekker zou zijn ingereden op een politieauto. Het gebeurde bij een boerenblokkade op de A37. Nederland heeft Turkije mijnenvegers aangeboden. Die moeten de vaarroutes in de Zwarte Zee vrijmaken voor schepen met graan uit Oekraïne. De graanexport ligt stil sinds de Russische inval in Oekraïne. In Lelystad wordt een meisje vermist, Marley van 13. Ze werd vanmorgen voor het laatst gezien in de buurt van haar school. De politie in Lelystad denkt dat er iets ernstigs aan de hand is... en heeft een Amber Alert verstuurd. Het weer van het zuidwesten uit buien, later in het oosten en noordoosten... met onweer, hagel en zware windstoten. In het zuidwesten is het 20 graden, in het noordoosten kan het nog bijna 30 graden worden.